In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de kosten van levensonderhoud. De demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang. De regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens Israëlische media waren er in, totaal zo'n 450.000 mensen op de been. In Londen zijn 16 leden van de nationalistische English Defence League opgepakt... na een uit de hand gelopen demonstratie... Ongeveer 1500 aanhangers wilden in het oosten van Londen een mars houden. Er waren 3000 agenten op de been gebracht om de groep uit de buurt te houden van linkse tegendemonstranten. Het weer in het midden en noorden kans op regen en onweer. Overdag houden de buien aan, soms met windstoten. Opnieuw onweer en lokaal veel regen.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 Hij stapte gekleed in pak voor het begin van het concert op het podium. Hij noemde zichzelf een profeet en een dienaar van Allah en zei erbij dat hij geen bom bij zich had. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet. Hij bleek een bekende van de politie te zijn die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten. Het orkest stapte van het podium, maar keerde later terug. Het concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. In Israël hebben honderdduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. De demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang. De regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens Israëlische media waren er in totaal zo'n 450.000 mensen op de been, waarvan 300.000 op het centrale plein van Tel Aviv. Voor zover bekend waren er geen ongeregeldheden. In Cuba is de minister van Defensie aan een hartaanval overleden. Julio Reguero was 75 en had achter de schermen veel invloed in het communistische land. Hij was accountant en maakte snel carrière in het leger als econoom. De dood van Reguero roept vragen op over de gezondheid van de andere Cubaanse leiders. Bijna allemaal.